Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote uitslaande brand in een snackbar in het Friese Wolvega is een gaslek ontstaan. Vanwege die lekkage en de rook heeft de brandweer zeker tien omliggende panden ontruimd. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis. De brand in de snackbar ontstond gisteravond laat. Even na middernacht was het vuur onder controle... maar kort daarna leidde de brand weer op door het gaslek. Het vuur is naar zeker één van de omliggende panden overgeslagen... De oorzaak van de brand in Wolvega is nog niet bekend. Gisteravond hebben Israël en de Palestijnse strijders van de islamitische jihad een wapenstilstand afgekondigd. Het staakt het vuren ging om half elf Nederlandse tijd in. Het geweld begon op vrijdag toen het Israëlische leger een commandant van de Palestijnse militante groepering doodde. En sindsdien voerden beide partijen over en weer beschietingen uit. De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met een omvangrijk investeringsplan van president Biden. De stem van vicepresident Harris maakte het verschil. Het voorstel werd met 51 stemmen voor en 50 stemmen tegen aangenomen. Het plan omvat investeringen van meer dan 700 miljard dollar. De helft daarvan gaat naar klimaatmaatregelen. De rest van het geld wordt gestoken in zorgverzekeringen... het verlagen van prijzen voor medicijnen... en het terugbrengen van het begrotingstekort. Voor de tweede keer in twee dagen is de Oekraïense kerncentrale Saboritsja beschoten. De internationale atoomwaakhond IAEA e had juist gewaarschuwd om te stoppen met de beschietingen... uit angst voor een mogelijke kernramp. Oekraïne zegt dat Rusland achter de aanvallen zit. Rusland beschuldigt juist Oekraïne daarvan. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt rond de 10 graden.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 Don't you dare fall behind You worked so hard for this down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?